Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Schiedam is vanavond met een stille tocht de jongen van 13 herdacht... die vorige week werd doodgestoken. Rond 7 uur verzamelden zich honderden mensen op het Bachplein. Ze hadden op verzoek van de familie zoveel mogelijk witte kleding aan... en hadden witte ballonnen en witte rozen bij zich. De verdachte van de steekpartij is een jongen van 13, ook uit Schiedam. Hij zit nog zeker twee weken vast. Zo'n 500 mensen deden mee aan de stille tocht. Langs de route stonden ook veel mensen, zegt de politie. Het Verenigd Koninkrijk geeft Oekraïne een lening van 2,75 miljard euro. Zelensky gaat de lening onder meer gebruiken voor de productie van wapens. Het geleende bedrag kan worden terugbetaald uit bevroren Russische tegoeden. Zelensky had vanavond een gesprek met de Britse premier Starmer. Zelensky sluit morgen aan bij de top in Londen die door Starmer georganiseerd wordt. Regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat de Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. In veel dorpen en steden in het zuiden is het druk met carnavalsvierders. Verschillende steden in Brabant hebben mensen daarom al gevraagd om niet meer te komen. Den Bosch vroeg mensen al aan het begin van de middag om de stad te mijden... vanwege de extreme drukte in de binnenstad. Daarna volgden ook onder meer Breda en Tilburg. Zangeres Angie Stone is overleden. Ze zat na een optreden in Montgomery, Alabama... in een busje met haar band toen het voertuig kantelde. Stone was de enige dode bij het ongeluk. Angie Stone begon haar carrière eind jaren 70 in de hiphopgroep The Sequence. Twintig jaar later kwam haar eerste soloalbum uit en stapte ze over naar R&B en soul. Haar bekendste hit was Wish I Didn't Miss You uit 2001. Angie Stone was 63 jaar. Het weer op de meeste plaatsen opklaringen, maar vanuit het noorden op veel plekken nevel of mist.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 Nightwalk's main stage. The next generation's rocking with the sound of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen. into sound, into sound. in your of his children. Oh, he's not dead, uh, but he's very much alive.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 Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. music the last lesson is to listen. When we play as a performer, that's why I think composers should be performers. When we perform, then we have to listen in a special way. And it's, it's through the activity of listening that we begin to understand it. Painting is about seeing. Dancing is about moving. Poetry is about speaking. Music is about listening. performer. That's why I think composers should be performers. When we perform, then we have to listen in a special way.